Michel Koenen met het NOS-journaal. Europese leiders hebben vol afschuw gereageerd op de Russische raketaanval op Sumy in het oosten van Oekraïne. Er vielen zeker 31 doden en tientallen gewonden. Voorzitter Costa van de Europese Raad noemt de aanval misdadig. EU-buitenlandchef Callas spreekt van een verschrikkelijk voorbeeld van de steeds heviger wordende Russische aanvallen. De Franse president Macron zegt dat de aanval laat zien dat alleen Rusland ervoor kiest om de oorlog voor te zetten... en dat het land de diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Trump negeert. De Poolse premier Tusk heeft het over Bloody Palm Sunday, de Russische versie van een staakt het vuren. De politie is op zoek naar getuigen die gisteren bij de brand in de Loonse en Drunense duinen stonden. De politie is vooral op zoek naar een man en vijf jongens die naar de brand stonden te kijken toen die ontstond. De man ging er vandoor in een auto, de tieners op de fiets. Ze zijn geen verdachten, benadrukt de politie, die verder nog niet weet hoe de brand is ontstaan. Het vuur is sinds de middag onder controle. Wel kan het nog dagen duren voordat de brand in de Loonse en Drunense duinen helemaal uit is. Een oppervlakte van zo'n 600 bij 700 meter is afgebrand. Bij een ongeluk op de snelweg A67 tussen Eindhoven en Venlo... is vannacht een man uit Venlo om het leven gekomen. Drie auto's botsten tegen elkaar. Vier andere mensen raakten gewond. De brandweer knipte mensen die bekneld zaten uit de auto's. Ze liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vlak na middernacht in de buurt van Grashoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet bekend. De kerk in Borgharen is per direct gesloten vanwege houtrot. De pastoor heeft dat besloten omdat er bakstenen naar beneden komen. Hij vreest dat het monumentale gebouw kan instorten. De Sint-Corneliuskerk in het Zuid-Limburgse dorp werd eind 19e eeuw gebouwd... en heeft een houten draagconstructie. De kerk zou volgend jaar al gesloten worden vanwege het teruglopend aantal kerkgangers...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 Don't you see me with my girl? What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dollars. But I changed. Only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel. Cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, baby, baby. Every window in my hometown is empty. And I really don't know why In the house you used to live myself in this quiet town.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 Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? En drijf over leven, maar die bepaalde zin. Wat kun je nog alleen met beesten in een mens? Ieder mens heeft veel waarde tot een bepaalde grens, vet loopt omblud naar buiten van die lentebok.